Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Een tape snapt tijdens een begeleid verlof, meldt persbureau ANP. De man zat vast in de psychiatrische inrichting de Kijverlanden in het Zuid-Hollandse Portugaal. Het is niet duidelijk hoe hij kon ontsnappen. Justitie heeft een Amerikaan uitgeleverd aan de VS... die wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen... en het produceren van kinderporno, ook in Nederland. De man van 43 is een Amerikaan, maar verbleef in Amsterdam... Het misbruik zou ook in Nederland hebben plaatsgevonden. De verdachte werd opgemerkt toen hij kinderporno uploadde naar servers van Microsoft. Toen Microsoft dat ontdekte werden de Amerikaanse autoriteiten gewaarschuwd. Op de afrit van de A32 bij Wolvega heeft een motoragent een waarschuwingsschot gelost. De agent achtervolgde rond middernacht een man die ergens in de buurt zou hebben ingebroken. Volgens de politie heeft de man geprobeerd op de motoragent in te rijden... waarop de agent zijn wapen trok en schoot. Niemand raakte gewond... Maar of de inbreker is gepakt is niet bekend. Het boorschip van Shell dat op nieuwjaarsdag voor de kust van Alaska op een rots liep, ligt stabiel en vormt geen bedreiging voor de natuur. Dat is gebleken na inspectie. Het schip heeft ruim 500.000 liter diesel aan boord. Volgens de kustwacht zijn er geen tekenen dat het boorschip olie lekt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij een aanslag bij een tankstation zeker negen doden gevallen. Dat zeggen activisten van de Syrische oppositie. Er zouden tientallen gewonden zijn. Activisten zeggen dat bij een benzinepomp een autobom ontplofte waar veel mensen in de rij stonden om te tanken. Het is onduidelijk wie er achter de aanslag zit. President Chavez van Venezuela heeft nog steeds last van de complicaties die het gevolg zijn van een longinfectie, melden Venezolaanse autoriteiten. Chavez liep de longinfectie op na een operatie in Cuba, waar hij verschillende keren is behandeld tegen kanker. Chavez heeft een complicatie in de longen waarbij het afgeven van koolstofdioxide en het opnemen van zuurstof is verstoord.